Het verdrag kan de wereldeconomie honderden miljarden dollars en 20 miljoen banen opleveren. In het akkoord zijn vooral afspraken gemaakt over het wegnemen van handelsbarrières en het versimpelen van procedures bij de douane. Directeur-generaal Roberto Azevedo van de WTO was tot tranen geroerd. Hij bedankte Indonesië en zijn vrouw en prees het verdrag omdat het volgens hem de eerste keer is dat een grote onderhandelingsronde van de WTO is geslaagd. Een uitslaande brand in een shawarmazaak in Bokstel bedreigt enkele naastgelegen panden. Dat heeft de brandweer gemeld. Niemand is gewond geraakt. Het vuur ontstond rond vier uur vannacht. Volgens de brandweer werd door een persoon een voorwerp naar binnen gegooid. Om onderzoek te kunnen doen naar de mogelijke brandstichting heeft de politie het gebied afgezet. In New York is een voormalige handelaar van de Amerikaanse bank Goldman Sachs veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een boete van 118 miljoen dollar. Dat bedrag is het verlies dat de bank leed in 2007 door het gedrag van de handelaar. Behalve de boete en celstraf kreeg Taylor een taakstraf van 400 uur. Hij moet kinderen uit achterstandswijken gratis wiskundeles geven. De zes mensen die in de Mexicaanse stad Pachuca zijn aangehouden op verdenking van diefstal van radioactief materiaal zijn niet besmet. De zes zijn in het ziekenhuis getest op radioactieve besmetting. Ze zouden in de buurt zijn geweest van de vrachtwagen met radioactief materiaal die eerder deze week was gestolen. Die werd gisteren teruggevonden. Het weer. In het binnenland is het droog.